Welkom bij de Music Corner. En als gast hebben wij Mario de Kort, bekende Golenaar, bekende Tilburger en ook bekende Nederlander, tenminste voor mij. Zelf is hij een stuk bescheidener, maar ik vind het belangrijk genoeg om dit te zeggen. Welkom Mario. Dank je. Om te beginnen wil ik een klein stukje laten horen om jou te introduceren. En even belangrijk om erbij te zeggen is dat dit de finale van een komische opera is... En dat de hele kast al een hele opera gezongen en gedanst heeft. En ik vind het echt respectvol hoe hun die energie nog vol kunnen houden. En de professionaliteit in dit stukje wil ik graag even laten horen. Kunnen de mensen horen? Your life is over. oh, yes, we're the violent soldiers. Frederick, you're here. Enjoy, rapture. Summon your men and effect their capture. Beautiful Mabel. face to siege. You act upon our feelings. Revenge is sweet and flavors all our dealings.